Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Heb je een coronatest gedaan, dan moet je wat langer op de uitslag wachten. De GGD is bezig om het systeem beter te beveiligen na het datalek dat deze week naar boven kwam. De afgelopen drie kwart jaar konden medewerkers makkelijk bij alle persoonsgegevens van mensen die een test deden. Sommige medewerkers verkochten die gegevens aan criminelen. De GGD is nu bezig om de boel goed dicht te timmeren, maar daardoor duurt het wel wat langer voordat mensen hun uitslag krijgen. Een GGD-teststraat in Hilversum is vanochtend door de politie afgezet. Het heeft te maken met verdachte goederen die bij de straat gevonden zijn. Een bomexpert van de politie heeft de explosieve opruimingsdienst opgeroepen om te komen kijken. Mensen die voor vandaag een coronatest gepland hadden in Hilversum kunnen terecht bij de teststraat even verderop in Huizen. Willem II heeft een nieuwe trainer. Het is deze man. Ja, maar denk jij dat ik eh, Jan Pieper de Clown ben of zo? Ja, niet Jan Pieper de Clown dus, maar Zelko Petrovic. Hij moet proberen om de Tilburgers in de eredivisie te houden. Die club staat één na laatste in de eredivisie. De onderste twee clubs degraderen aan het eind van het seizoen. En daarom werd dinsdag trainer Adrie Koster ontslagen bij Willem II. En in deze coronatijd zitten een hoop mensen zonder werk. Maar supermarkten kunnen juist wel wat handjes gebruiken. Supermarktketen Dirk van den Broek geeft 15 mensen de kans om in een week tijd opgeleid te worden tot manager. En dat zag Bart uit Schiedam wel zitten. Tot een paar maanden geleden ging hij nog langs de deuren voor goede doelen, loterijen en energiebedrijven. Ik moet zeggen dat ik eh, voor mijzelf persoonlijk zat ik al te kijken om, eh, om een switch te, maken naar de retail. Alleen eh, ik had gebrek aan ervaring. En ja, toen zag ik dat, eh, dat de Dirk een omschoolweek had qua management. Nou, management en leiding geven, dat, eh, daar heb ik wel, wel enige ervaring in. Ja, morgen hoort Boris of hij mag blijven bij de supermarkt. Kan trouwens nog een spannende dag worden voor vakkenvullers en cashières. Vakbonden praten vanmiddag opnieuw met supermarkten over een nieuw CAO. Krijg je het weer nog op veel plekken heb je kans op regen. Vanmiddag wordt het droger en zie je de zon nog af en toe. Het is 2 graden in Groningen, 10 in Zeeland. Morgen wordt het een grijze dag met soms een bui en het wordt een stuk kouder.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 Minister Van Ark is niet optimistisch over de kans dat het kabinet dinsdag versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigt. Zij zegt dat de druk op de zorg nog steeds heel hoog is. Het weer bewolkt en regen bij 2 graden in het noorden tot 10 in Zeeland.